Begin december richtte de vrouw samen met haar man een bloedbad aan in een zorgcentrum in San Bernardino. De twee schutters werden later door de politie doodgeschoten. In Brazilië heeft een rechter beslag laten leggen op de eigendommen van twee mijnbouwbedrijven. Ze worden verantwoordelijk gesteld voor de schade van het doorbreken van een dam vorige maand. De dam in het zuidoosten van Brazilië hield het afvalwater van een ijzerertsmijn tegen. Toen hij doorbrak overstroomde een heel dorp. Zeker twaalf mensen kwamen om. Ook is er veel schade aan het milieu. Het zwaar verontreinigde water is via een rivier naar de Atlantische Oceaan gestroomd. De totale schade wordt geschat op bijna 5 miljard euro. De hoge temperaturen voor deze tijd van het jaar zijn ook te merken in het glazen huis in Heerlen, waar drie dj's van 3FM opgesloten zitten. Het werd er vanmiddag zo warm dat er een deur op een kiertje moest om het draaglijk te houden. Inmiddels is er een airco in het glazen huis geplaatst en is de temperatuur binnen weer tot normale waarde gezakt. Het is voor de eerste keer in de geschiedenis van Serious Request dat er een airco moest worden geplaatst. AZ heeft op het nippertje een nederlaag voorkomen tegen FC Utrecht. De ploeg uit Alkmaar stond lang met 1-0 voor, maar in de slotfase maakte Utrecht twee doelpunten. In blessuretijd kreeg AZ nog een strafschop en die werd benut, waardoor het uiteindelijk 2-2 in Alkmaar werd.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 Met dat eh, grote nummer September, al in de 2015 remix... Zometeen heb ik nieuws over Lady Gaga. Die is ergens voor uitgeroepen. Hij je straks alles over vertellen. Maar is nog we muziek. Roland Clark met I Get Deep. your the Richard Earnshaw remix. I get deep, I get deep, I get deep, I get deeper. into this thing. The deeper I go, the more knowledge I know what to sing, what to bring. What is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? get deep, I get deeper, deeper, deeper into the vibe. What high? Ah. Chilling in the corner at the shelter all by myself, checking it out. I'm not dancing no more, but why? Why? Why? What? How on earth are you supposed to vibe around the fake? ones around the ones that say they know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? What? I get deep, I get deep, I get deep, I get deep, I get deeper into this thing, and I pretend that they're not there. I just stare in the booth at the dread man, spinning the song, spinning it strong, playing things like When can our house begin? That's my shit. What? Ooh. I get deep, I get deep, I get deeper, I get deeper when people start to disappear, and it's about six o'clock. Ooh, I'm feeling hot. Take off my sweater and my pants, and I start to dance, and all the sweat just goes down my face and I pretend that there's nobody there but me in this place. I get deep, yo, I get deep. What? Woo! I get deep, I get deep, I get deep, I get deep when he takes all the bass out the song and all you hear is highs and it's like, oh shit. Ah, I get deep. I get deep, I get deep, I get deep, I get deep, and the rhythm flows through my blood like alcohol, and I get drunk and I'm falling all over the place. But I catch myself right on time, right in line with the beat, and it's so sweet, sweet, sweet, sweet.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 En daarvoor hoorde je Lucas Graham met Seven Years. Nieuwe muziek hier op uh, CFM van in de Nightwalk. Het is vandaag trouwens uh, pakjesavond, hè? Ik weet niet of je nog iets leuks hebt gekregen vandaag, maar... ik ga je straks in ieder geval een paar leuke cadeautjes geven... waar je na afloop in ieder geval waar naartoe kan gaan. Oftewel de party update. Maar ik heb nog even een beetje... Nee, niet, niet. Nou, het komt er lekker uit. Nieuws voor je. Lady Gaga is door Billboard uitgeroepen tot de eh, Woman of the Year. De wereldberoemde zangeres staat op de voorkant van het blad. Ook sprak Billboard uitgebreid met Gaga. In het interview geeft de zangeres toe dat ze niet had verwacht dat ze deze titel zou krijgen. Dit is namelijk juist het jaar dat ik alleen maar heb gedaan wat ik zelf graag wilde. In plaats van doen wat andere mensen van me wilden, zegt Gaga. De zangeres bekende tegenover het blad ook dat ze tegen het eind van 2014 eh, even aan dacht om te stoppen met haar bestaan. Mijn stylist vroeg me of ik nog wel een popster wilde zijn. Ik zei hem toen dat ik als ik het op dit moment mee kan stoppen, als ik dat zou doen, dan zou ik dat ook doen, eh, al dus Lady Gaga. Ze vertelde verder dat ze uiteindelijk de ruimte heeft gekregen om weer tot zichzelf te komen. En ze zegt dat ze volgend jaar 30 wordt en naar uitkijkt om ook in deze fase van haar leven te knallen. Vorig jaar werd eh, trouwens eh, Taylor Swift uitgeroepen tot vrouw van het jaar. En dit jaar dus Lady Gaga. Moet je maar even googlen. Billboard. Woman of the Year. En dan staat er op de voorkant van het blad. Zie je wel mijn antwoord onderweg. Zometeen de party update. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaan op deze 5 december. Maar is muziek van Terry B met I'm Coming Back. I've been living here so long. I can't remember where I'm from. myself together Mario Zandvoort. Mario Mario Zandvoort. be B met I'm Coming Back. CFM Zandvoort, zaterdagavond 5 december. We gaan eens even kijken naar de party-update. Wat er allemaal te doen is op deze zaterdag pakjesavond... in eh, her en der in Amsterdam, Haarlem en, eh, en misschien wel Zandvoort. Moet ik even kijken wat het is. Maar zoals altijd beginnen we eerst even met Escape in Amsterdam... een wekelijkse feestje Brainwash. Begint vanavond om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Intree is 16 euro's. Met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. Achter de deksel vanavond heeft hij uitgerold Lucky Charms. Gabriel en Castellon en de MC is Marbo. Vanavond dus in de Escape in Amsterdam. En voor meer informatie check even de website escape.nl. Daar vind je alle informatie over het feestje vanavond. En vanavond in Ape Club en Lounge is in Amsterdam. Vanavond Be Exclusive begint om 11 uur. Met onder andere Bad Guys uh, featuring MC Genie. Presel Delgado, Naftali Romano, Pascal Moreno, Giancarlo en hosted by Kit Zaint. Dat vanavond dus een Ape Club en Lounge. In Amsterdam het feestje Be Exclusive. En vanavond in de Melkweg in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Encore. Begint rond de klok van middernacht uur tot vijf in de ochtend. Iedereen 17 euro en, eh, en, eh, en, en 5 cent. Met de eh, live on stage Galani. En achter de deks Waxfriend Prime en, eh, en nog een paar vrienden. En die, eh, die hebben zich niet aangekondigd. Die komen gewoon langs. Dus eh, je moet maar kijken wie er allemaal voorbij komen. En als je houdt van het stevigere werk, echt het harde beukwerk... dan moet je zijn ook in de Melkweg. Dat is Thunderdome Die Hard Day. Dat is vanmiddag al begonnen. Dus ja, het is, ik weet niet hoe het laat duurt... maar moet je maar even kijken op thunderdome.com of op de melkweg.nl. Daar hebben ze meerdere zalen, meerdere plekken waar feestjes gehouden worden. In ieder geval vanavond dus ook Thunderdome Die Hard Day. En als je gek bent van Joost van Bel, Er is vanavond Raw Present 30 Years Joost van Bel. Al 30 jaar zit die man in het vak. En dat doet het allemaal vanavond in Radion in Amsterdam. En vanavond in de Box, ook in Amsterdam, Evolutions XL. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie, check eventjes eh, DJ Marco met want hij is daar de main... Eh, hij staat daar de main act, de eh, main stage. hoe dat moet noemen? Vanavond eh, Michael Mendoza, Play, Leroy Style, D. Rashid, Arstic Ra, Johnny 500, Faya, The Living and Raven, Oliver Twist en nog veel en veel meer. En trouwens de MC is MC Roga. Dat allemaal vanavond dus in de box in Amsterdam. Het feestje Evolution XL. En vanavond trouwens in Air in Amsterdam. Dat is even voorbij, uh, voorbij de Escape. We hebben vanavond de eh, Beer Necessity. Begint om 11 uur tot 6 uur in de ochtend. Interesse 20 euro. Met onder andere Mike J, Sergio Cardoso en Misha Example. Vanavond dus in, eh, in Air. Het is een, moet ik even erbij zeggen, het is wel een, een gay event. Maar dat mag de pret allemaal niet drukken. Het is gewoon ja, de muziek staat natuurlijk eh, op één. En eh, hoe je geaard bent, dat is natuurlijk verder niet belangrijk. Maar in ieder geval, de, de, de extra info is, het is een gay event. Dus dan weet je dat niet dat je voor verrassingen staat heeft er allemaal banners iets staan. Maar eh, ja, dat hoort er allemaal bij. En vanavond in eh, Haarlem heb ik weer twee feestjes in de stalker. Ik doe, noem er eentje op. Dan moet je maar zelf even kijken op de website eh, welke het is. Ik heb in ieder geval Power Disco, de eerste flyer. Begint vanavond om rond de klok van middernacht. Duurt tot vijf in de ochtend in de stalker in Haarlem natuurlijk. Maar voor meer informatie check voor de zekerheid even clubstalker.nl met de, achter de deks Le Funk. Maar het kan dus ook het andere feestje zijn. En dat andere feestje is, uh, even kijken hoor, Drop It, Tima Invites, Mauro was. En dan zou het om 11 uur beginnen. Dus ik zou even voor de zekerheid kijken op, eh, eh, op, de website. En tot zover ook de feestjes. Want eh, ik heb even gespiekt, maar... ik ken eigenlijk in, in Zandvoort eigenlijk helemaal niks vinden. Het is, is een beetje karig allemaal in Zandvoort de laatste tijd. ja, vanavond trouwens. ja, dat, dat, doen we gewoon eventjes. Vanavond Sinterklaas party in de Epic. Voor meer informatie check op de website epicbar.nl. Met eh, Brian Chandro, Santos en DJ Lady Mix. En eh, Epic. Vroeger kon ik zeggen, het zit hier aan de overkant, <laughs> Maar eh, tegenwoordig <laughs> zitten we helemaal aan de andere kant. Dus gaat het niet worden, maar je weet het vast te vinden. Epic, hier in Zandvoort in de Kerkstegen. Vanavond Sinterklaasparty. Het begint allemaal om 11 uur tot dus 5 uur in de ochtend. En tot zover ook de parties van de Glow in Veldenveld. We gaan snel weer door met muziek. MHE met Sound of Silence. Hello darkness, my friend. was muziek van Impetto met Lifting. En daarvoor Therese met Bottom High. 2015 de Rare Candy Bass Remix. CFM Zandvoort, het is even tijd voor de 10 boven beste plaatsen voor dans. Welke plaatsen zijn er erg populair in de clubs? En welke kan je zeker verwachten als je nog gaat stappen dit weekend? Op 10 deze week Nitron en Sugar Hill met O. Op 9 DJ Bars met Can You Hear Me. Op 8 Oemet Doska met Under Run. En op 7 Sam Smith en Disclosure met Omen. Op 6, Rehab en Kashmir met Strong. Deze week op 5, Nat Joe met Make a Living. Op 4, Don Diablo en Crepto met Got to Love. En op 3, Prague and Fitch met Tears. Deze week op 2, de hit als opening hoorde vanavond... Earth, Wind and Fire met September. En deze week op 1... Michael Calvan en Breaking the Doors. Je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Ja. We we we We have, have, have have, to to die. die. give it up and spin it right round. Every night we tear the club down. Pump it up and spin it right round. Bring it up, we're going down. over beste plaat van dans. En natuurlijk straks in het tweede uurtje DJ Cavaschelli. Nee, wat zeg ik? DJ Mouser met zijn Global House Vibes. En straks vanaf 11 uur DJ Cavaschelli. Met de beste van de clubs uit Italië. En zojuist hoor ik de rare Croatia Squad met Going South. Daarvoor Sander van Doorn, samen met Pep en met White Rabbit. Het eerste uurtje van de Nightwalk zit er overop niet gedrukt. Zometeen dus DJ Mouser. En straks DJ Cavaschelli. Voor nu nog, eh, nog even muziek. Sideback. Nee, slideback moet ik zeggen. Philip B met Dance. En ik zeg tot zometeen na de break. wenst jullie allemaal fijne dagen en...